Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 4 op de 10 Nederlanders die een vermoeden hebben van kindermishandeling... doen daar geen melding van. De Telegraaf schrijft over een onderzoek van Veilig Thuis. Daarin staat dat veel mensen bang zijn dat ze het mis hebben... en zich er daarom maar liever niet mee bemoeien. Daardoor zouden kinderen langer slachtoffer blijven. Veilig Thuis benadrukt dat het bij twijfel altijd goed is om anoniem advies te vragen. Veel mensen denken dat een kind meteen uit huis wordt geplaatst bij een melding, maar dat is niet zo. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een speedboot aangevallen in de Stille Oceaan. Er zijn drie mensen gedood. Volgens de Amerikanen ging het om een drugsboot, maar daar is geen bewijs voor. Het Amerikaanse leger heeft sinds september al 21 boten opgeblazen. Telkens zeggen ze dat het om drugstransporten gaat zonder dat te bewijzen. Een gruwelijk verhaal over kattenmishandeling uit Eindhoven. In een week tijd zijn er twee beestjes beschoten met een kruisboog. Eén kat werd in zijn buik geraakt, bij de ander kwam de pijl net naast een oog. Ze hebben het allebei overleefd. Het gebeurde in de wijk Limbeek in Eindhoven dus. Mensen met katten daar kregen het advies om ze voorlopig binnen te houden. En Noorwegen gaat in stijl naar het WK voetbal volgend jaar. Het land met doelpuntenmachine Erling Haaland heeft al zijn kwalificatiewedstrijden gewonnen. Gisteren vernederde Noorwegen voor de tweede keer Italië. Was te zien bij Zico Sport. Het wordt ook nog, jawel, alsof het dan niet pijnlijk genoeg is voor de Italiaan. 1-4 en Noren. Ja, het was al feest en het wordt nog groter feest. Want dit wordt wel gevierd. Deze 4-1 uit bij Italië. Dat is een uitslag waarmee ze op een mooie manier richting het WK gaan. En ze gaan er ongetwijfeld met deze selectie ook nog een rol van betekenis spelen. Ja, Noorwegen won dus met 4-1. Het is niet meteen einde verhaal voor Italië trouwens. Dat land kan zich nog plaatsen via de play-offs over een paar maanden. En vanavond kan Oranje zijn WK-ticket binnenhalen tegen Litouwen. Het weer nog vanuit het noorden grijs en zeker vanochtend af en toe buien. Later trekken die weg en zijn er opklaringen met behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag een graad of 9. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N247 van Hoorn naar Amsterdam staat file tussen Volendam en Broek in Waterland 5 kilometer.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 I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaica in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money. talking mama, I like that sound. It goes so easy with that rain falling down.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 Yvonne Keuls was 93. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd... op een vermeende drugsboot in de Stille Oceaan. Volgens de legerleiding zijn daarbij drie opvarenden gedood. Bij de presidentsverkiezingen in Chili gaat de communistische kandidaat Jara aan kop... op de voet gevolgd door de uiterst rechtse kandidaat Kast. Ze nemen het over twee weken tegen elkaar op in een tweede ronde. Het weer vanuit het noorden trekken buien over. Vooral aan zee waait het stevig. De loop van de dag neemt de wind in kracht af. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit is ZFM. down, they run so hard. Some girls are playing, oh, they're easy to pass by. Not this one, that's put fear in my eyes. We could be close, I guess we should. So take a look and listen good because het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. sisters, every cop is a criminal, and all the sinners saints. As heads as tails, just call me Lucifer, cause I'm in need of some restraint.